De twee die nu nog vastzitten werden gisteravond opgepakt op de A4 bij de afrit Leidsendam. Het gaat om een Poolse man van 35 die in Maurik in Gelderland woont... en een man van 21 uit Rotterdam. Er zijn ook huizen doorzocht in Rotterdam, Maurik en in Tiel, dat daar in de buurt ligt. Daarna zijn kogels en apparatuur in beslag genomen. Peter R. de Vries werd gisteravond neergeschoten op straat in Amsterdam. Deze vrouw woont in de buurt van de plek waar het gebeurde. Ik vind het gewoon niet kunnen. Het kan gewoon niet in ons land. Dat je gewoon niet voor je... Ik ben Amsterdam, Amsterdammers zijn eerlijk, open en oprecht. Dat je gewoon niet je mening mag uiten. En dat je daardoor gewoon niet eens op straat kan lopen. Dat kan gewoon niet. maakt me boos. De zoon van Peter R. de Vries heeft net ook gereageerd. Hij zegt dat de grootste nachtmerrie van de familie gisteren werkelijkheid is geworden. Het is nog onduidelijk hoe het nu met de misdaadverslaggever gaat. Bij een aanrijding in Rotterdam is vanochtend een motoragent om het leven gekomen. De agent kwam in botsing met een vrachtwagen die daarna is doorgereden. De politie is op zoek naar de chauffeur van die vrachtwagen. En op plekken in het hele land voeren boeren vandaag actie. Ze vinden dat de rekening van de stikstofcrisis te veel op hun bord terechtkomt. Onder meer in Trenten wordt gedemonstreerd. Boeren trekken daar naar het provinciehuis. Wij willen heel graag het signaal afgeven dat wij boeren niet alles voor zoete koek slikken. En eh, stikstof, al zou dat al een probleem zijn, is het niet alleen aan ons om dat op te lossen. En eh, zoals de plannen nu liggen lijkt dat wel te gaan gebeuren. En daar zijn wij bang voor. En wij willen ons graag laten horen. Er zijn ook acties in Zwolle, Arnhem, Den Bosch en Den Haag. Op het Malieveld staan nu tientallen trekkers en boeren met spandoeken en borden met leuzen.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 tussen knooppunt Zaandam en Purmerend Zuid een half uur vertraging. Door een kraanwagen met een klapband zijn er twee rijstroken dicht. Ook op de A7, maar dan op de afsluitdijk... vanuit Friesland naar Noord-Holland voor Den Oever... 3 kilometer en 20 minuten vertraging.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 Mijn naam is Hans Wassenaar veel luisterplezier. gestart met A Cleedence Clearwater Revival, I Put A Spell On You. En we gaan door met The Common Limits, Calm After The Storm. vindt een, vanwege COVID, online informatieavond plaats over het voorlopig ontwerp van het gebied bij het Waterloopplein. Dit project is ontwikkeld samen met de gemeente Zandvoort. De stedenbouwkundige supervisor en architect George Polman zal een toelichting geven op het voorlopig ontwerp. Ook zullen er tekeningen getoond worden van de 50 appartementen... verdeeld over vier losse gebouwen op een dek met daaronder de berging en 71 parkeerplaatsen. U bent van harte uitgenodigd voor deze informatieavond op donderdag 8 juli om 8 uur. De aanmelding en het programma van 8 juli, dat ziet er als volgt uit. Opening en toelichting door Bad Zandvoort. Presentatie voorlopig ontwerp Waterlooplein door AG. Architecten en het vervolg van het proces. Afronding en melden Meld voor 8 juli op www.badzandvoort.nl. instrumentaal van de week door Hans Wassenaar. Ennio Morricone, geboren in 1928, was een Italiaanse componist, dirigent en trompetist... die de muziek voor ongeveer 500 films en televisieseries componeerde en orkestreerde. Hij componeerde tevens een honderdtal popsongs, waaronder van Marije Mathieu en een 150-tal klassieke composities zoals een opera, een tiental viool- en pianoconcerten en kamermuziek. Hij is tevens de winnaar van een Oscar voor de beste originele muziek, die hij in 2016 op 87-jarige leeftijd in ontvangst nam. Daarmee is hij op één na de oudste winnaar van een Oscar. Ennio Morricone behoort tot de invloedrijkste componisten van zijn generatie uit de film Once Upon a Time of the West, Adeo a Chenene. D66 Zandvoort en Bentveld heeft donderdagavond bekendgemaakt dat Raymond van Haafden door de leden is gekozen tot lijsttrekker van de partij. Er was geen tegenkandidaat, waardoor de leden voor of tegen hem konden stemmen. De lokale afdeling van D66 telt 31 leden. Waarvan hebben 18 leden meegedaan aan de online stemming en zij kozen unaniem voor Van Haafden die momenteel namens D66 wethouder is in Zandvoort. De nieuwe lijsttrekker heeft een duidelijke boodschap. We hebben met D66 het afgelopen jaar, ondanks politieke weerstand en bestuurlijke crisis, veel bereikt voor Zandvoort. Maar mijn ambitie is groter. Zeker nu Zandvoort op het punt staat de coronacrisis achter zich te laten...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 me. Not such a bad thing to fall in love with me. Not such a bad thing to fall in love with me. No, I You might fuck around and find your dreams come true with me Spend all your time and your money just to find out that my love was free So don't act like it's a bad thing to fall in love with me It's not a bad thing to fall such a bad thing Waarom liggen bij veel dieren de voortplantingsorganen en de uitgang van het verteringskanaal zo dicht bij elkaar. Ook de afvoergang van de nier eindigt dicht bij de anus, voegt hoogleraar dierenecologie en evolutiebiologie Nico van Straten van de Vrije Universiteit in Amsterdam maar aan toe. De bouw is een restant van onze in het water levende gewelfde voorouders die zich later ontwikkelden tot amfibieën reptielen, zoogdieren en vogels. Bij het stroomde plas en sperma ook via dezelfde route door het lichaam. Inmiddels heeft de nier bij zoogdieren een eigen route, via urineleiders en blaas. Maar het eindpunt is hetzelfde. Waarom dat onder en achteraan de lijf is, van stralen. Dat is handig als je in het water leeft, anders loopt de urine langs je lichaam. Toen ze op het land gingen leven, is het zo gebleven dat de anus er vlak naast ligt, heeft geen duidelijk voordeel. Het ontstaat zo tijdens de amfibinale ontwikkeling als opening van de darm. Maar dat de positie in de loop van de evolutie niet veranderd is... betekent volgens Van Stralen dat er ook weinig nadelen heeft. Natuurlijk, er is kans op infecties. Maar die is blijkbaar niet zo groot dat dit onderdeel van het lichaamsbouw... van zoogdieren moesten veranderen. In bij D66 is er een nieuwe lijsttrekker gekozen, maar ook bij de VVD. Tijdens een algemene ledenvergadering van de VVD Zandvoort is Sven Drommel gekozen tot de nieuwe lijsttrekker van de VVD. Omdat het partijbestuur de andere kandidaat steunde, de zittende fractievoorzitter Martijn Hendricks, was de verrassing voor alle betrokkenen groot. Sven Drommel kreeg 63% van de uitgebrachte stemmen. De kleindoon van raadlid Hans Drommel was blij verrast, terwijl het voor Hendricks een flinke domper was. Hij heeft aangegeven de uitslag te moeten laten bezinken... alvorens hij besluit of en hoe hij verder zal gaan. Bestuursleden Jerry Kramer en Ankie Grienspoor... hebben maandag via een persbericht laten weten... dat zij per direct uit het bestuur van het lokale netwerk VVD Haarlem-Zandvoort treden. Als argument geven zij aan dat zij zich niet kunnen vinden in de huidige bestuurscultuur... In maart 2022 zijn de gemeenteraadverkiezingen. De VVD-kandidatenlijst wordt in november bepaald... en het verkiezingsprogramma zal in oktober worden vastgesteld. elke dinsdag van half twee tot half vier. Gewoon gezellig samen, eenvoudig knutselen. Iedereen kan meedoen. Je hoeft geen ervaren knutselaar te zijn. Elke donderdag van half twee tot half vier is er knutselen voor gevorderden. In de Crea Plus Club kunnen ervaren knutselaars hun hart ophalen. Beide middagen kosten 3,50 per persoon. Vooraf melden is niet noodzakelijk. Kom gewoon binnenlopen bij Pluspunt en doe gezellig mee. When she looked at me, oh, I could see her eyes Well, just as I hoped, just as I hoped they'd be I said, touch, baby I didn't mean to touch you But I just touched your hand Well, she looks so understanding, tried to look so recommending, and She held my hand so tight, we didn't speak a word. And I stayed right by her side, that's how we spent the night. I held her hand in mine, made me feel so fine, and I. touch. I just touch a hand. sit I didn't intend that you, but I touched your little hand. Yeah, you look at me, and I could see your eyes. But just as I hope, as I hope they would be. Well, touch lift your hand. Well, you must understand. I tried to look so recommending and I've been with her all night long, sharing a feeling that grew strong. We found ourselves a love that couldn't possibly go wrong. I still hold her hand in mine And it still makes me feel so fine Remember, remember, remember, remember, remember, remember Ik heb gekozen uit een nummer 1 hit uit 1980. De Conway Dance Band is een Duitse band die eind jaren 70 en het begin jaren 80 van de 20e eeuw enkele hits scoorde met Caribische muziek. In Nederland zijn ze vooral bekend met hun nummer Son of Jamaica uit 1980. In 1982 scoorde de Combat Dance Band als een van de eerste Duitse bands een nummer 1 hit in Engeland met Seven Tears. Middelpunt van de band is Oliver Brandt, die van kinds af aan actief was in de muziek. De band toert nog altijd door Duitsland. In het voorjaar van 2019 verscheen de single Over the Oceans, Son of Jamaica door de Cambay Dance Band. saw that moving mutiny on the bounty. Staring my iron man and and I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up out of a dream, a dream of blue seas, white sand, paradise birds, butterflies, and beautiful warm-hearted girls. Son of Jamaica, the dream. grew older, this burning desire became so strong that I bought me a ticket to fly over. And then I found you, and we fell in eternal love right from the beginning. Stars falling down from the sleepy lagoon, palms swaying under the moon, and we swimming out into the calm crystal sea. In that fateful night, I thought to myself, I'll do everything I can, save up every dime, and one day I'll return, come back home to you, and then I'll stay forever, forever. Son of Jamaica, the dreams of Heb u dat s ook wel eens? Ik heb helemaal geen zin om op te staan. Hier is het. Ik heb geen zin om op te staan. Het is weer tijd om op te staan.